Eh, dat was Jimmy Dumbell. En dat nummer dat heette Shockwave Lover. Ik weet dat ik ooit met een een of andere blauwe bitchy charisma die ik toen nog had... Ja, een dag ergens eerst in de buurt van eh, Den Bosch moest zijn. Dat was een een of andere outplacement uh, traject. Toen ben ik nog naar de Efteling gereden. Want ik had een afspraak s'avonds met die uh, lui. Eh, met deze band. En ja, die komen... Eh, die, dat was in Bruinessen. In Zeeland. Dus ja, dan moet je dan, nog even wat uren stuk slaan. want dat uh, oud verhaal... Dat was eh, gewoon een halve dag. Ja, en eh, wat doe je dan? Ja, dan eh, ga je toch nog ergens, een beetje <laughs> rondhangen. Dus ik had besloten om dan naar de Eftelingen te gaan. En uiteindelijk kwam ik in een mosterdzaadfabriek... waar de heren van Jimmy de Bell eigenlijk ehm, ja, hun oefenruimte hadden. Een repeteerruimte. Om het een en ander te kunnen doen. Uh, musiceren en noem maar op. Shockwave Lover was een van de tracks die ze toen de tijd hebben uitgebracht van een EP die EP die heb ik nog eh, steeds. Dus dat is de reden. Eh, dit is het enige uur live. Straks komen we met de terugblik van de Rob Akda van de tweede voorronde. Die afgelopen donderdag op 19 februari is gehouden. Maar we hebben natuurlijk ook in dit eh, uur muziek. En er zit ook nog redelijk recent materiaal in. Dat geldt niet voor dit verhaal. Want deze komt uit antwoord en is alweer twee jaar, bijna twee jaar oud. Hooked van Wendy Moore. a fever, making me feel high. A slight deceiver, I'm your kryptonite, and tonight you're gonna cross that line. Send a signal, whisper in your ear. It's just so simple, you don't have to fear, oh my dear. Follow the puppeteer. chegou a Eh, wel eh, het spekkie naar het bekkie eh, van deze jongen hier. Smerige en vuige blues. De man kennen we van Heat, maar dit is een heel ander verhaal. Mees spurlings is ook bezig met de Bird Experience. Speelt één bekende voor mij in en dat is Pedro Cruz. Oftewel de Cruz, die zit op de toetsen, het orgel, of wat dan ook voor door mag gaan. Maar Kanto 7 is toch het, de echte eerste single. En waar heeft de ja, meespullings dat beter tot zijn recht kunnen laten komen... tijdens een optreden in de Niwa Anita? Want dat staat erom bekend om... ja, toch het podium te bieden voor de muziek die later nog, waarvan je denkt... Jezus, hebben ze die daar ook nog opgetreden? Ja, daar dus. Want de nieuwe Anita, dat is zo'n echt zo'n zo'n plek in Amsterdam. Ik ben er één keer geweest. Eh, eh, een hele leuke tent is dat. Maar daar eh, gebeurt het nog wel eens. En dat is een beetje de grote zaal. En dan kun je dus daar naar beneden lopen. En gelijk vloers, dan sta je op het balkon. Dus die, die, die zaal die zit eigenlijk een beetje beneden. Dus is een <laughs> beetje onder het maanveld. Maar goed, daar hebben ze dus een optreden gedaan. De Bird Experience afgelopen week. En er komt ook nog gewoon een album aan. En ik heb, eh, dat album heb ik van Mees <laughs> gewoon gekregen. Met alle tracks erop en eraan. Want ik zeg, ja joh, ik moet toch uh, Kanto 7 laten horen. Maar ik kan hem er nog even nergens uh, vanaf eh, plukken. Dus hij heeft maar gewoon alle tracks heeft hij, toegestuurd. En ik kan je vertellen, het is een heel mooi album. Misschien wel eh, eentje die mee gaat tellen voor de, het eh, eentje in het persoonlijke lijstje van 2026. Maar goed, uh, Wendy Moore hoor je ervoor met Hook. Dat komt weer uit 2024, zomer 2024. Dus niet helemaal twee jaar geleden, maar daar omtrent is dat nummer uitgebracht. Geldt niet voor dit nummer, want die is nog niet eens zo gek lang uit. Von V met All Evidence. niet de enige radiomaker in dit land die het werk van The Sign of Leo draait. Eh, afgezien van het feit dat er ook in het noorden gewoon radioprogramma's zijn die dit zeker laten horen. Waaronder denk ik de omroep van eh, Groningen. Want daar komt eh, deze Martin Erich vandaan. En eigenlijk heet hij niet echt Martin Postema. Maar goed, Martin Erich was weer zo vriendelijk geweest... om afgelopen week mij weer te verrassen met een nieuwe The Sign of Leo single. En dat is Strawberry Sky. Er zit ook nog een eh, verhaal aan vast. Want eh, hij vertelt er ook over dat het gaat over een jongvolwassene... die uitkijkt naar de toekomst en vol verwachting is wat dat gaat brengen. En eh, de dame die je ook hoort als backing vocal list op dit nummer... dat is Agnes Milewski. En die komt uit Wenen. En die is zelf ook singer-songwriter. Maar goed, we gaan toch ook weer eens even met Martin praten. Dat zal dan niet meteen gebeuren. Maar ik wacht gewoon dat, dat hij weer op een uh, zomerse dag ergens hier in de achtertuin eh, zit. Eh, bij die bak water wat, we, wat we hier hebben in deze tuin de Noordzee genaamd. En dat eh, is dan wel weer een aanleiding om eens weer even met hem over het een en ander te gaan praten. Want dat neem ik dan meestal op. Want hij komt hier nog geregeld in Zandvoort. En dat heeft weer te maken omdat er ergens een familielid van hem in Amsterdam woont. En dan eh, pakken ze dat meestal aan om daar even te bivakeren. En dan, als het een beetje mooi weer is, dan pakken ze een dagje strand in Zandvoort. Zo werkt dat, ja. En vorig jaar heb ik dat ook al gedaan. Dus dat. Uh, Von V met All Evidence hoorde je daarvoor. Dan nu een beetje weer het wat meer het rustige gedeelte... of het eh, rustige momenten hier bij deze Alternative FM-uitzending. Wat vanaf 7 uur in het teken staat van... De Robbe Acta wordt de tweede voorronde van afgelopen donderdag 19 februari. Daar is die eh, geweest. En dat hoor je allemaal na 7 uur. maar we hebben natuurlijk ook nieuwe singles daar komen we dus, omdat we vanwege die Rob nou wordt op de donderdagavond eh, uit huis zijn. Dan moeten we dat op de maandag doen. Ja, dan eh, kunnen we niet meer dingen vooruit draaien. Deze single die werd eh, afgelopen vrijdag gedropt door Isabel van der Wallen. Zo heet zij helemaal voluit. Maar ze brengt het uit onder de naam Bel. En dat nummer dat heet Verstild. De schemerland, ik houd de wacht. Ik dacht voor even dat ik je zag, maar je kwam er niet. Het is al laat, veel te laat. Het is de leegte die me vraagt om weg te gaan. die daardoor juist eens heerst. Je vertelt een verhaal en ergens rinkelt een belletje, maar ik durf het niet te zeggen dat je vorige week hetzelfde had meegebracht naar deze dag. Ik hou ervan als jij verslag doet over de roddels uit het dorp, over de botten nieuwe pastoor, waardoor jij de zondag overslaat en iets langer in je bed doorslaat, Er is toch niemand om jou te wekken, de kalender schreeuwt om zijn kale plekken. Moet ik wat vaker bellen en details uit mijn bestaan vertellen. Een schuldgevoel bekruipt me snel. We naderen het heideveld en nu staan we bij. het veld waar de heide woont. Iets tastbaars om hen toch te zien. En kennen wij Jet Alink? Zeker wel, want op 27 februari van vorig jaar... toen speelde zij op de piano tijdens het optreden van Koos... die we toen hadden bij een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf van dat moment. En toen deed Koos volop mee tijdens de voorronden van de Rob Agda Zij won namelijk die eerste voorronde van 2025 en daarmee kwam ze in de finale te staan. En zij ehm, was toen, uh, Koos, samen met Jet, maar ook met Eline Heemskerk. En, en dat gaat ook nog een vervolg krijgen, want beide dames, Eline en Jet, vormen samen ook nog eens een duo. En wil je nou eens meer weten wat ze gaan doen? Kom dan zondag 15 maart naar Slachthuis halen. Want dan eh, spelen ze daar tijdens de Sexton Sunday Silence. Ja, dat, dat, dat is een eh, dingetje wat ik altijd doe. Eén keer in de vier, drie weken... dan eh, moet ik toch even altijd even naar de zondagmiddag... Matinee is het bijna. Nou, het is het nog net niet. Maar er wordt wel serieus muziek gemaakt. En ook over muziek gesproken. En er wordt aandachtig geluisterd. Maar Eline Jet zijn het aanstormende talent volgens Sam Sexton. En ik kan het weten, want ik heb ze gezien tijdens de sneak peek van het afgelopen jaar. En eh, daar lieten ze ook al het een en ander horen. Eh, maar dit is Jet Solo, Heideveld. Hoe is dat eh, liedje ontstaan? Dan moet je ook even kijken op onze website, want daar hebben we het staan. Ze schreef Heideveld na het zien van een schilderij... die in het vakantiehuisje van de opa van een vriendin van haar hing... En zo zegt Jet, hier hadden we onze jaarlijkse schrijverskamp. En zo is dit liedje geboren. Dus het is een beetje ontstaan uit een eh, schilderij wat ze eh, daar heeft eh, staan. Dus je hoeft er helemaal niet zoveel achter te zoeken in dat opzicht. Daarvoor hoorde je Bel met Verstild. Dan nu, voor alle idioten in het land, het idiotenlied. Het laatste woord. van deze maand hebben ze toch wel aangegrepen om eh, singles uit te brengen. Dat god ook voor deze twee lieden. Eh, dat is Kafka, beter gezegd Daphne Holtland en Frank van Kasteren. Maar ze hebben wel een stilzwijgen weer verbroken. Want dat is wel een hele lange tijd geleden dat we niets van ze hadden vernomen. Maar inmiddels zijn ze weer terug en ze gaan ook een heel album uitbrengen. Dus dit is de voorbode. Billy heet het nummer en het eh, laatste woord hoorde je daarvoor met het idiotenlied. Nou, kijk maar eens even op je kalender. Het is februari, maar daar zal het weer zich waarschijnlijk helemaal niks van aantrekken. Want woensdag kan je bijna in je zwembroekje naar buiten, want het scheelt niet veel. Zet de barbecue maar klaar. We doen deze dag maar eens even fijn tegen, tegenaan.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 I've got red. Spring will return, it always has. I should dig my hands into the dirt and wait for spring to come. wait for spring to come. Soon you'll wear your summer dress, although it isn't showing. crows rebuild their clumsy nest did you think of Ja, dat heeft ook weer een reden. Want eh, die dingen die ik eh, opneem... Hè, dus de Rob Agda Award eh, die is opgenomen... die komt vanaf 7 uur gewoon vanuit het systeem vandaan. Want dat heb ik zelf gedaan. Uh, nijver werk je thuis dan kan ik ook ongestoord even naar mijn collega Roy de Smet eh, luisteren. Want eh, die eh, presenteert dat programma op de lokale omroep van Volendam. Edam Roy draait door. En dat kan ik dan hier vanuit de studio fijn doen. maar om die mensen alvast even in de stemming te brengen. Want er zitten er wel een paar ook hier te luisteren. Vind ik. Katmandu met Different Live En die komen uit Volendam. En daarvoor hoorde je dus Ruud Hameling met Spring Will Return. Als we dan toch nog in Volendam blijven. Dat heeft niets met deze dame en eh, met degene met wie ze de muziek maakt, een Vogel. En dat is Annette Vogel onder meer. Eh, want die gaat volgende maand tijdens de Piers Songwriters Guild avond van, dacht ik, 27 maart uit mijn hoofd. Eh, haar EP presenteren. En een van de nummers die zij onlangs heeft uitgebracht is dit wonderschone La Vie Irlandaise. pour ceux qui sont ceux to progressively resemble all my loved ones. Paint me a picture before I'm entirely lost in you. Paint the ten gray hairs in my beard, the seven grooves in my forehead I got with my bachelor's degree. Show me in the state that you found me Before you took the boards from off my windows The barricades from off my doors Please paint a picture of me paint a picture of me. I have this tendency to progressively resemble all my loved ones. Paint me a picture before I'm entirely lost in you. Put all my recent mistakes foreground and put yourself somewhere far away. Leave out my achievements, they were never enough of an excuse to be displayed. And please leave some white on the canvas can fill in the friends that have stayed someday after I have polished the worst blemishes in my personality away. Please paint a picture of me, paint a picture of me dat hebben ze allemaal gemeen. Ze komen allemaal bij datzelfde eh, uh, label vandaan, King Forward Records. Eh, Vogel gaat eh, dat doen, samen met Mario Kaspers op 27 maart. Om de EP te releasen. En voor Jacob die Edward geldt dat het nog wel even een tijdje gaat duren. Deze heer hebben wij eerder in de studio gehad. En dat was in november, geloof ik, van het afgelopen jaar. Wolfgang met Wistful Way, maar dan wel in onze eigen uitvoering. Zoals die hem hier gespeeld heeft. En daarmee sluiten we dit eh, live uur af. Straks tussen 7 en 9 de Rob Agda wordt. in the shadow You've been running man.